Meerdere mensen zijn zwaar gewond. Het was in de wijk de Bronx. Burgemeester de Blasio spreekt van de ergste brand sinds jaren. Het vuur brak uit op de derde verdieping van het flatgebouw. Waardoor is onduidelijk. Zo'n 160 brandweermannen werden ingezet om de brand in New York onder controle te krijgen. Nog een brand in Mumbai in India zijn bij een brand zeker 15 doden gevallen. De brand brak uit boven in een opgeknapt pand met restaurants, hotels en kantoren. Onder de doden zijn vooral vrouwen die een feest hadden op het dakterras. Volgens een Indiaas tv-station ontstond het vuur doordat nepbamboe vlam vatte. De brandweer had meer dan vijf uur nodig om de brand in Mumbai te blussen. Twee Franse terreurverdachten zijn vorige week opgepakt. Bronnen zeggen tegen de krant Le Figaro dat ze een aanslag wilden plegen in Frankrijk. De verdachten zijn een man van 21 en een vrouw van 19. Volgens bronnen bij justitie hadden ze contact met IS in Syrië of Irak. Ze zouden al mogelijke doelwit hebben verkend. Het lijkt erop dat de man en vrouw geen contact hadden en los van elkaar een aanslag wilden plegen. Apple biedt excuses aan voor een verklaring over trage oude iPhones. Eerder deze maand zei het Amerikaanse bedrijf dat ze oudere toestellen, zoals de iPhone 6, 6S en SE, expres langzamer laten werken zodat ze minder snel vastlopen. Critici vinden dat Apple mensen zo opjaagt om vooral een nieuwe telefoon te kopen. Dat is niet zo, zegt Apple. Het bedrijf betreurt het als klanten zich in de steek gelaten voelen. Volgens Apple kunnen oude toestellen weer sneller werken als de batterij wordt vervangen. Het weer, brede opklaringen bij minima rond het vriespunt. Het kan glad zijn. Komende dag bewolkt en in de middag kans op regen en sneeuw. Het wordt hooguit 2 graden. Het weekend wordt een stuk zachter met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.